Jeroen van Kam met het internationaal. Journaal. In Turkije zijn inmiddels meer dan 7800 mensen levend onder het puin vandaag gehaald. De reddingsacties zijn nog in volle gang en gaan vannacht ook door. Uit de hele wereld zijn reddingsteams onderweg naar de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Gevreesd wordt dat er nog veel mensen onder het puin liggen. Ook een Nederlands team is intussen aangekomen in Turkije. Het gaat om 65 mensen en acht reddingshonden. Eerder vanavond werd het officiële dodental bijgesteld naar 3600. De verwachting is dat het nog verder zal stijgen. Bij de aardbeving raakten zo'n 13.000 mensen gewond. Turkse president Erdogan heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd. Het Rode Kruis heeft binnen een dag ruim 700.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Eerder vandaag werd door de hulporganisatie Giro 7244 opengesteld... om geld in te zamelen. Donaties worden besteed aan tenten, dekens en eten... maar ook om zoek- en reddingsacties te financieren. Bewoners van zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde in Groningen... werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld of gestraft... als ze iets deden wat zorgpersoneel niet beviel. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In het complex wonen mensen met een ernstige meervoudige beperking. De zorgboerderij moet zo snel mogelijk dicht van de inspectie. De bewoners worden ergens anders ondergebracht. De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht... toen bij de politie diverse meldingen binnenkwamen over de locatie. In Baltimore in Amerika zijn twee neonazies opgepakt... die het elektriciteitsnet van de stad wilden aanvallen. FBI zegt dat ze een racistisch motief hadden. Meer dan de helft van de inwoners van Baltimore is zwart. Een van de verdachten is de ex-leider van een internationale neonatiegroep... en de andere is een vriendin. De twee zouden vijf elektriciteitsstations hebben willen beschieten. Er is geen schade gemeld bij de elektriciteitscentrales die ze op het oog hadden. Het weer, vannacht is het helder.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 Talk this way. Walk this way. this way. Well, just give me some help. decide another lesson learned Better know your friends Or else you will get burned Gotta count on me Cause I can guarantee that I'll be story ritme van Zandvoort.